We zouden altijd samen blijven, maar wie je was is niet meer bij me. Judy was hier, was hier, was hier. Judy was hier, was hier. Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt blijf ik wachten. Judy was hier, was hier, was hier. Judy was hier. was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ze m'allait, je me bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen. C'est toujours la même, la même. Je zit hier. me blijven. Maar wie je was is niet meer bij me. Jullie was hier, was hier, was hier. Jullie was hier, was hier. Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt blijf ik wachten. Jullie was hier, was hier, was hier. Jullie was hier. Ik hoorde gisteren iemand over je praten. Ik had eigenlijk toen pas in de gaten dat ik veel meer aan je denk dan dat ik wil. C'est beaucoup tout ça, mais est-ce que c'est toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi? Het lijkt of je er bent, maar ben alleen. zal er altijd samen blijven. Maar wie je was, is niet meer bij me. Jullie was hier, was hier, was hier. vacille, vacille, vacille. Je die vacille. We zouden altijd samen blijven. Maar wie je was, is niet meer bij me. Je die vacille, vacille, vacille. Je die vacille.